Ze willen een tegenwicht bieden aan de voor vandaag aangekondigde dag van woede. Tegenstanders van Gaddafi willen een massaal protest houden. Volgens Human Rights Watch hebben de Libische autoriteiten 14 mensen aangehouden die de protesten hebben voorbereid. In Bahrein heeft de oproerpolitie vanochtend met harde hand een plein in de hoofdstad Manama schoongeveegd. Sinds maandag demonstreerden daar duizenden mensen voor meer rechten. Bij de schoonmaakactie zouden vier mensen zijn omgekomen. Ook betogingen in Jemen zijn uit de hand gelopen. In de hoofdstad Sanaa werden 100 anti-regeringsbetogers verjaagd door aanhangers van het regime. Nederlanders boeken massaal reizen naar Egypte. Nu het reisadvies is versoepeld en president Mubarak is afgetreden... vinden de reisorganisaties het verantwoord om weer naar Egypte te gaan. Organisaties als TUI en Thomas Cook zeggen dat er een run is op de vluchten... die vanaf volgend weekend weer vertrekken. Dat heeft te maken met de lage prijzen. En ook speelt mee dat er weinig sneeuw ligt in de Alpen... en dat de Canarische eilanden juist door de gebeurtenissen in Egypte zijn volgeboekt. In Moskou gaat de wedstrijd tussen Ruben Kazan en FC Twente door. Hij is zojuist begonnen. Twente speelt onder protest omdat het volgens de club uit Enschede te koud is. De UEFA besloot de wedstrijd te laten doorgaan omdat de temperatuur in het stadion hoger is dan min 15. Er is een temperatuur van min 14,3 gemeten. De hele ochtend was het echter in Moskou kouder dan min 20. De wedstrijd in de Europa League is naar Moskou verplaatst omdat het in Kazan in Oost-Rusland aan de Wolga nog kouder is. Het weer vrij zonnig bij maxima tussen 4 graden in Groningen en 8 in Limburg.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 Nee, echt niet serieus niet. is echt mijn dag niet. Serieus Echt Wel. Nee, echt Mijn dag. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachen. <laughs> ZFM. Can't you see that love is blind? This is why now. Clef, mm-hmm.